Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De Franse president Sarkozy en de Duitse bondskanselier Merkel hebben vanavond in Frankfurt met elkaar gesproken over de crisis in de eurolanden. Maar na afloop wilden ze niet zeggen wat er is besproken. Merkel en Sarkozy zijn het nog steeds niet eens over uitbreiding van het noodfonds EFSF. Ze willen wel één lijn trekken in aanloop naar de belangrijke Europese top van zondag. Op die top willen de eurolanden de munt redden door het noodfonds fors te vergroten. Het Griekse parlement gaat akkoord met nieuwe bezuinigingen en belastingverhogingen. De wet erover is nog niet van kracht. Morgen moet nog worden gestemd over hoe precies wordt bezuinigd. De wet is nodig om het volgende deel van de miljarden leningen te krijgen. Vanwege de nieuwe bezuinigingen wordt een 48 uur staking gehouden. In Athene waren eerder vandaag velle gevechten tussen demonstranten en de oproerpolitie. Het Turkse leger jaagt al de hele dag op Koerden die 24 Turken hebben gedood. Afgelopen nacht vielen PKK-strijders de Turkse politie en het leger aan. De Turken jagen op de daders met gevechtshelikopters, F-16's en tanks. Bij de Turkse vergeldingsactie zouden al zeker 20 Koerden zijn gedood. Volgend jaar hoeven nog niet alle pensioenfondsen met geldproblemen hun premies te verhogen. Minister Kamp en de Nederlandse Bank geven sommige fondsen uitstel. De dekkingsgraad van veel pensioenfondsen is te laag. Sommige fondsen kregen een jaar geleden al uitstel, die kunnen dat nu niet weer krijgen. Alle leden van de motorclubs Hells Angels en Satudara worden in de gaten gehouden door de politie, blijkt uit stukken die in handen zijn van NOS. De politie denkt dat leden bijna altijd op het verkeerde pad terechtkomen. Het lidmaatschap kost zoveel dat het bijna niet betaald kan worden uit legale inkomsten, staat in een intern rapport. Het weer vannacht in de kustprovincies buien, elders droog en opklaringen.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 Welkom bij dit programma Peaceful Radio, aflevering 746 hier bij op eh, uw eigen zender ZFM Zandvoort. Nog even natuurlijk dank aan de collega's van Inspiratie Radio. Mijn naam is Benno Veugen en we zijn dit programma begonnen met Safely in the Arms of Love van Michael Stripling. Een gloednieuwe cd voor dit programma. We gaan zo verder met The Magic Worlds. En dat is Trans Cultures van Gio Ari. Met allemaal onder zijn eh, eigen label. Peaceful Radio te volgen via internet www.peacefulradio.eu via Twitter en dan tik je gewoon Peaceful Radio in en natuurlijk ook via de Facebook pagina. Goed, ga er maar eens lekker voor zitten en geniet van deze radioshow. walls share this love of life To share this love of life Savior of all that is true to us Savior of of our souls. The marriage of the sun and moon. The marriage of the sun and moon. Sweetheart. It's a better life now we're together We'll be man and wife betrothed We'll be lovers evermore You're the only heart and home I know My darling, how I love you so marriage of the sun and moon. The marriage of the sun and moon. The marriage of the sun. Thank you. muziek eh, hier op CFM Zandvoort. In de Presence of Light eh, van Terry Oldfield van het label New Earth Records. Via osho.nl tot eh, mij gekomen. We gaan uh, het einde van dit eerste uur. Tot aan het nieuws draai ik voor je Magic Touch van de heren Grollo en Capitanata. Het, het, is een cd, Body and Mind cd van Oriade Music, het Haarlemse label van New Age muziek.